van 11 uur. Waterbalgemoed met het NWS-journaal. Griekenland heeft verlenging aangevraagd van de Europese financiële steun. In een brief wordt gevraagd de noodkredieten met zes maanden te verlengen... heeft voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep bekendgemaakt. Het is nog onduidelijk of de Grieken akkoord gaan met de bezuinigingsvoorwaarden voor de steun. De nieuwe Griekse regering heeft steeds gezegd dat ze af wil van die voorwaarden. Het huidige hulpprogramma loopt eind deze maand af. Als Griekenland het niet eens wordt met Europa... kan het op korte termijn de rekeningen niet meer betalen. Het aantal reizigers op Schiphol is vorig jaar gegroeid naar 55 miljoen. De groei is vooral te danken aan luchtvaartmaatschappij KLM... die in 2014 meer passagiers vervoerde. De winst van Schiphol steeg ook. De luchthaven staat onder druk om de prijzen voor luchtvaartmaatschappijen laag te houden. Daardoor zal Schiphol dit jaar waarschijnlijk minder winst maken. Bouwbedrijf Koninklijke BAM Groep en uitzendorganisatie Randstad presenteerden vanochtend ook jaarcijfers. BAM sloot het jaar af met een nettoverlies van 108 miljoen euro. Het jaar daarvoor werd nog een winst behaald van 46 miljoen. Toch ziet bestuursvoorzitter Van Wingenden verbeteringen in de bouwsector. Randstad zegt dat het al profiteert van de aantrekkende economie. Er is een groeiende vraag naar uitzendkrachten. De omzet groeide vorig jaar met 4 De winst steeg bijna met de helft naar 340 miljoen euro. De verdachte van de moord op politica Els Borst beroept zich op zijn zwijgerecht. De 38-jarige Bart van U heeft niets gezegd tijdens het politieverhoor, vertelde zijn advocaat. Borst werd vorig jaar februari doodgevonden in de garage bij haar huis. DNA-materiaal dat daar werd gevonden bleek begin dit jaar overeen te komen met DNA van Van U. Het weer geregeld zon vandaag, maar in de loop van de dag vanuit het westen meer bewolking. En s'avonds ook kans op regen. Het is ongeveer 8 graden. Morgen verloopt grijs, met vooral middags regen en wind. In het weekend blijft het wisselvallig bij zo'n 6 graden. Dit was het RWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad nog een file op de A20, Gouda, Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer.